Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De lichamen die zijn gevonden in de Groningse plaats Winschoten... zijn inderdaad van de vermiste kinderen, Jeffrey en Emma en hun vader. Dat zegt een organisatie die er is om familie en nabestaanden te helpen. Verslaggever Onno Beukers is in Winschoten. Hij staat op de plek waar gisteravond laat de auto van die vader in het water werd gevonden. Je merkt dat eh, mensen hier toch ja, deze plek als een soort houvast uh, nu eh, hebben. Eh, er worden hier ja, op deze plek, die plek waar die auto uit het water gehaald is... dus wel bloemen gelegd. Er ligt inmiddels ook een, een knuffeltje. De afgelopen dagen werd een grote zoektocht opgezet naar Jeffrey en Emma. De politie dacht al dat ze waren meegenomen. Er werd een brief gevonden waarin de vader zei dat hij zichzelf en zijn kinderen iets aan wilde doen. Maar liefst één op de vijf bedrijven had vorig jaar schade door een cyberaanval. Dat is veel meer dan eerst werd gedacht, zegt ABN AMRO. Soms kan een bedrijf honderdduizenden euro's verliezen door een hack... maar ook weglopende klanten na een aanval zorgen voor problemen. Kleinere bedrijven worden steeds vaker slachtoffer. Juist daar worden de gevaren van cybercriminaliteit onderschat, zegt de bank. Wereldwijd gaat er meer tropisch regenwoud dan ooit verloren. Onderzoekers schatten dat er vorig jaar een gebied zo groot als Ierland is verdwenen. Natuurbranden waren de grootste boosdoener. Die worden bijna altijd door de mens veroorzaakt. En bewoners van de Waddeneilanden maken zich zorgen over de veerboten die van en naar het vasteland gaan. Over een paar jaar mogen ook buitenlandse bedrijven proberen om die routes in handen te krijgen. Inwoners zijn bang dat die de prijzen omhoog gaan gooien en minder vaak zullen gaan varen. Gisteren kwam het ministerie op Terschelling uitleg geven... maar veel bewoners zijn nog steeds ongerust. Kijk, voor u is het heel normaal om in de auto te stappen naar huis te rijden. Als ik in Harlingen sta, dan denk ik... Oké, okay, het besef hoe belangrijk dit die levensader is, die boot, dat, dat mag er zijn. Dat mag meer benadrukt worden, denk ik. Den Haag bepaalt, maar het eiland betaalt. Eind volgend jaar beslist de minister welke bedrijven naar de eilanden mogen gaan varen. En het weer nog, veel grijs met in het zuiden kans op een enkel buitje. Op de meeste plekken is het vandaag droog en er zijn ook opklaringen met zon. Het wordt 14 graden aan zee tot max 20 in Limburg. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In Noord-Holland staat nog file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij Amstelveen Stadshart sta je ongeveer 10 minuten vast. Rijd je op de Ring Zuid richting Utrecht... dan doe je er bij knooppunt Amstel zo'n 10 minuten langer over. En verder nog vertraging op de N201, hoofddorp richting Hilversum. Bij Meidrecht sta je ongeveer een kwartier in de file.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 Dit is de Lonely Boel, de eenzame sier waar Herman Winkers het net over had. Marty met zijn gouden trompet, maar Albert en zijn Tijuana Brass. Als je regelmatig eh, naar de United States of America gaat... dan kun je zeggen, ik ben er steeds eh, in de States geweest. Twee keer steeds. Misschien wel in Detroit City. to sleep in Detroit City. And I dreamed about those cotton fields and home. I dreamed about my mother, dear old papa, sister, and brother. I dreamed about that I wanna go home. freight train north to Detroit City. And after all these years I find I've just been wasting my time. So I just think I'll take old Charlie Pride, put him on a southbound freight and ride. I'm going back to the loved ones, the ones that I left waiting so far behind. I wanna go home had hadden daar meteen gezegd, jongen, dat je naar huis wilde. Dan had ik daar gewoon wat aan gedaan, luisteraars. Nou, eh, moet ik een, eh, eh, een, leuk vervolgplaatje voor u gaan opzoeken. Want ik was een beetje nalatig. Ik had niet alles meteen klaargezet. En dan, ja, dan krijg je dat. Dan moet je alsnog gaan zoeken. Dus nou, blijf, blijf luisteren hoor, luisteraars. Want nou, ik ga gewoon een, een leuke opzoeken. Een, een allernieuwste ga ik opzoeken. van de Anita Keurs, Singers Elfie. Dat is een nummer van Burt Bacharach, uh, voor de mensen die dat uh, niet weten. What's it all about, Alfie? Kan ook 12 uur geweest zijn of 13 hoor. moment we live. What's it all about when you sort it out? Alfie, are we meant to take more than we will. Deze meneer die kan beter piano spelen dan dat ik dat kan. Hoor. Ik heb nooit piano kunnen spelen eigenlijk. Ik heb wel eens een C kunnen aangeven en een D op de piano, op de toetsen zeg maar. Maar eh, verder ben ik niet gekomen. Slim Whitman. Oh, die kan ook zo hoog zingen die man. Die Indian, Indianen call is dit. Indianenroep. Daar kan ik me altijd bij voorstellen. Zie je al zo'n toiveren zie je daar boven de bergen uitkomen. When I'm calling you. Will you answer to? if when you hear met zijn indianenroep. Leuk, hè? Je moet, eh, voor het donker moet je nooit bang zijn, luisteraars. Don't be afraid of the dark. Niet doen, hoor. Niet bang zijn in het donker. Gewoon een kaarsje maar nemen. Of zorgen dat de maan eh, hoog in de hemel staat. Een volle maan. Dan zie je ook genoeg. Tequila Sunrise. Nou, tequila bij het ontbijt doet het niet. Combineert helemaal niet. Tequila moet je een beetje zout op je, op je wreef van je hand leggen... en dan uh, eh, klokje en een stukje zout. En dan genieten van de Eagles. Staring goodbye a hired hand Working on the dreams he planned to try The days go by Every night when the sun goes down Just another lonely boy wasn't just another one. And I couldn't keep from coming on. It's been so long. Oh, and it's a hollow feeling when it comes down to dealing friends never ends. Take another shot of courage. Wonder why the hebben het allemaal kunnen zien gisteravond. Televisie hier in Zootje in Utrecht met allemaal jongelui die zich misdragen. Ouders, voed je kinderen een keer op. Uh... Geldt een code voor. That Daar moet je je aan houden in het leven. En zo en zo. Become Zorgen dat de kinderen net zo worden als jij, braaf. En zij je niet berouwd bent Teach your children. Teach your children well. Their fathers hell. Oh, pa deugde niet. Their fathers hell. Go by and feed them on your dreams. The one they picked. The one you know by.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 Dan heb je al die misstanden niet op straat. Zo is in Utrecht gisteravond de burgemeester van Utrecht eh, op de televisie in eh, Niels. Niels Uur, zo heet het programma. En er lopen allerlei jongelui in het centrum van Utrecht lopen te klieren, te, te roven, te stelen, mensen lastig te vallen en zo.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 Ja, luisteraars, we gaan natuurlijk eh, genieten van een stukje cabaret. Weet u wat de Amazone zit is? Weet u het niet, dan gaat u het niet leren van eh, niemand minder dan Harry Jekkers. Die gaat praten, ons vertellen over de Amazone zit. De laatste keer dat ik mijn oom Jan live gezien heb, was die chagrijnig geworden. Mijn oom Jan, hij was chagrijnig geworden. Hij zat aan mijn stoel en hij vond dat hij dom meer aan. Hij zat er maar te zitten op die stoel. Hij mocht niet meer roken van de dokter. Hij mocht niet meer drinken van de dokter. Maar hij deed het allemaal. Hij zat alleen maar te chagrijnen. Hij zegt, Harry, ik vind dat tegenwoordig geen reet meer aan. Niks meer. Ik vind er helemaal geen bal meer aan het hele leven. Hij zegt, niemand rookt meer. Niemand zuipt meer. Ze zijn allemaal trimmend eh, op weg naar de weegschaal. Hij zegt, het lijkt me te veel op die reclame die je alsmaar ziet op televisie. Ik zeg, welke dan, oom Jan? En hij zegt, leef, maar ga niet met maten. Ze proberen allemaal zo voorzichtig mogelijk, zo aardig mogelijk te worden. Het gaat om de kwaliteit van het leven. Dat je een beetje kan lachen en dan maar eerder dood. Ik zeg, nou, nou, jij zit ook op de chagrijnen, hè? Ja, zegt hij, daar heb je gelijk in. Nou ja, is niet zo leuk aard worden. Ik wou het een beetje opvrolijken. Dus ik denk tegen hem, ik zeg wat leuks. Ik zeg, kijk jij nog wel eens naar je lievelingssport, ome Jan? Naar de Tour de France? Hij zegt, nee, nooit meer. Ik zeg, waarom niet? Hij zegt, die gozer met die gele trui wint toch altijd. Zeg, nou, nou, nou, nou, chagrijn zeg. Zeg, zal ik eens een liedje over je maken? Hè? Een liedje. Hè? Ik maak tegenwoordig liedjes. En toen zei hij, ja Harry, zou dat nou wel kunnen joh? wat is er nou van mensen zingen joh? Zo'n zo, zo duizend in dozijn gozer. Nou, ik denk niet dat dat leuk is. nou, Ik zei, kom je nog wel eens in de kroeg, ome Jan? In je lievelingskroeg. En hij zei van, nee, daar kom ik nooit meer. Ik ben al jaren niet meer in de kroeg geweest. Jammer genoeg twee maanden geleden nog één keer. Ik zeg, was dat zo erg dan? Hij zegt, Harry, het was vreselijk. Ik kom binnen in de kroeg, zit de hele vaste klandizie, inclusief de professor Bavaria Mal te kantelen. Daar wordt er helemaal lekker van. Dus ik zeg tegen die barkeeper, ga mij een echt pilsje van je. Die gozer zegt, wat voor pilsje? Ik zeg, echt, gewoon. Geel van onderen, wit van boven en alcohol erin. ja, maar kijk er nog een keertje goed, Jan, zei die barkeeper. Hij zegt, en toen keek ik zeg, het was niet meer gewoon als vroeger één prethaak, maar twaalf op een rijtje, jongen. Met allemaal vreselijke Belgische biertjes erin. Ik denk, wat mocht nou, jongen? Zegt hij die gozer, nou, ik begin wel bij de eerste, kijk hoe ver ik kom, jongen. En daar waren de pilsjes bij en dat was hartstikke duur bier. En dan moest je een stuk van laten staan, dat mocht je niet opdrinken. Ik zeg, rot is op, ik heb daarvoor betaald, dus ik heb alles opgezet ben ik nog een partij ziek geworden. Ziek, jongen. Ik kon geen kant meer uit, jongen. Toen ben ik gered door de professor. Echt waar. De professor die zegt, Jan, jij hebt mij toen gematst, jongen. Ik mat jou nu. Jij mag met mij mee naar huis. Ik heb tegenwoordig een grote auto. Want dat Bavaria is niet te zuipen, maar je houdt wat geld over. Hè? Hij zegt, ik heb een mooie bolide, ga maar mee. Nou, wij naar buiten. Heb die bolide, die zogenaamde mooie bolide van hem, die, die hebben een lekker band. Ik zeg, zit er een krik in dat kluite ding van je? Dus hij zegt, ja joh Jan, ik ga even draaien. Dus hij draait en draait en draait. Hij zegt, komt hij al een beetje omhoog Jan? Ik zeg, nee, geen centimeter. hij draait en draait. Hij zegt, vreemd Jan, komt hij nog steeds niet omhoog? Ik zeg, nee, en kap dan maar mee ook. Hoor, want volgens mij heeft hij een rotte onderkant, die auto. Die krik komt langs het serreurtje omhoog, dus... Uh... Afijn, uiteindelijk kwam het erop neer dat we naar huis moesten op de Berini M21. Ja, ik was zo lam als een knijn, dus ik heb hem uitgelegd hoe een Berini werkt. Hè. Ik zeg dus, hier gas, daar remmen en uitkijken, hij gaat hard, 35. Dus hij ging op dat zweefzadel en ik ging zo achterop zitten. En ik heb niet van die steppies, dus ik ging met twee benen aan één kant zitten. Hè. Dat is toch al zo wankel zitten zo, hè. Dus ik zat zo en die gozer kon totaal geen Berini rijden. Het ging over stoepranden heen en door borstjes heen. En, ik, eh, en dat bier zo door mijn maag heen. Ja, en die puntmuts hing voor mijn neus, Dat zo. Maar ik dacht, ik doe het niet. Ik doe het niet. Tenzij hij je te gek maakt. Nou, hij heeft het te gek gemaakt. Hij heeft het te gek gemaakt, hoor. Hij ging op een gegeven moment zeggen, Jan, het gaat lekker, hè? Ik zei, ja, wat heerlijk, zeg. Hij zei, ik ga even een stukje afsnijden. Ging die lab, die ging een afrit van een autosnelweg omhoog. Met een Berini M21. We reden als spookrijders in de vluchtstrook aan de verkeerde kant van de autosnelweg. Met een inmiddels volgekoste capuchon. Dat snappen jullie nog wel, hè? En wij rijden had nou toch een lol in, jongen. Hij zegt, het gaat lekker, hè, Jan? Hij zegt, en ik keek over zijn schouder en ik zag een Porsche staan in de verte, weet je wel? En hij kijkt om en hij ziet die Porsche staan en zegt, jezus Jan, waar, moet nou naartoe? Ik zeg, tussen die twee lampjes. ik zat zo achterop, weet je wel. Ik, ik gaf het op. Ik denk, nou zijn we toch te lul, zeg. Dus we stoppen voor die Porsche. Er komt een boom van een agent uit. Een boom van een agent. Hoe dat uit dat Porsche kwam, dat is niet te geloven. En die gaat zo De bijstander en die zegt zo... Zo heren, wat is dat? Amazone zit. Dus ik zit zo achterop en ik zeg... Amazone zit? Ja, zegt die vent, weet u niet wat Amazone zit is? En toen zijn mijn oom Jan de onsterfelijke geworden. Nou, moest goed luisteren. Je bent er zelf over begonnen, je zoekt het maar uit ook. En weet je wat nou het leuke was, zei mijn oom Jan? Die gozer lag ook in een coma. Hij moest zo lachen, hij vond een goede grap. Hij zegt, nou, voor deze keer dan zie ik het door de vingers. Hè. Met een grapje kon je geen end komen in het leven. En toen draaiden wij heel voorzichtig, het was geen gezicht natuurlijk, draaiden wij de begin niet om. Ik denk, het gaat goed, zeg. maar het is fout gegaan. De professor hebben het verkracht. Die hebben het helemaal lopen verklooien toen. Die hebben namelijk die capuchon opgezet. het Belgische bier zat tot in zijn schoenen. Dat was niet normaal normaal meer, joh. Dat was niet normaal meer. Toen moesten we blazen natuurlijk. Nou, dan kwam dat pijpje in de buurt van die professor, sloeg hij al groen uit. Dus we hadden geen schijnvakantie. Toen hebben we met z'n tweeën een nacht vastgezeten. Joh. En weet je wat het met vastzitten is, Harry? Ik zei, nee, je kent dat niet uit. ja, dat is zo. En de herinnering van een mens werkt vreemd, zoals u allemaal weet. Je liegt de waarheid vaak, je weet niet wat waar is. Maar volgens mijn herinnering is dat het laatste verhaal... dat Amazone zit verhaal wat hij me ooit verteld heeft. Want mijn oom Jan is uh, heel tijd terug natuurlijk al overleden. Niet meer thuis bij oma, want die was ook al dood. Hij is hier in Den Haag overleden in het HTO. Het Haagse Huis voor Onbehuisden. Hij noemde het zelf altijd het Haagse Huis voor Onbezuisden. en <laughs> dat vond ik jammer. En toen is hij begraven. En die begrafenis was daarentegen weer heel erg mooi. Dat was heel mooi, die begrafenis. Schitterend. Er waren namelijk maar heel weinig mensen. Zoals mijn oom Jan het had gewild. Want hij had een hekel aan dat mensen op officiële gelegenheden ineens hun kop lieten zien. Dat vond hij vreselijk. Op bruiloften, partijtjes, uh, huwelijken enzovoort. Dan was iedereen er, begrafenissen. Maar verder zag hij ze nooit. Hij heeft dat wel eens beter dan wat ik nu vertel samengevat. Door te zeggen van, je ziet ze nooit, kaart leg je in je kist of je komt handen te kocht. en toen ik bij het graf stond, toen heb ik heel hard gelachen. Dat is heel raar misschien, maar ik moest ineens denken aan alle grappen die mijn oom Jan verteld heeft over de dood. Want hij zei altijd van, wees nou maar blij dat je dood kan gaan, want anders had je niet bestaan. Dat was een spreuk van hem. En daar moest ik aan denken. En hij maakte ook altijd over de dood grappen. Want hij zei, Harry, er zijn maar twee soorten grappen. Goede en slechte. Het onderwerp maakt niet uit. En daar had hij gelijk in. En ik herinner me een hele goede grap die toen in Den Haag hing. En die hij mij vertelde als 13-jarig jongetje. Er kwam zo'n mooie, stoet glanzende begrafeniswagens voorbij. We stonden op de stoep naast elkaar. En hij maakte die grap. Hij zegt tegen mij, Harry, Kijk eens, het gaat goed met die dode. Ik zeg, zou dan? Hij zegt, hij gaat langzaam vooruit. en waar hij ook zo'n hekel aan had, en dat deel ik helemaal met hem, over de doden niets dan goeds. Ik zou wel eens een advertentie willen zien waar iemand schrijft... de etter is gelukkig dood altijd zijn die advertenties goed. Maar er zijn we een Jan, die ergerde zich ook zo aan. Die altijd, Harry, maar zo gaat het. Of je nou een beroemde zanger oud wordt. Hè, of je bent een gewone jongen van de straat zoals ik. Hè. Toch, je beste recensie is altijd je raw advertentie. en daar heeft hij gelijk in. Dat geldt voor iedereen. En dat is toch eigenlijk jammer. Dat we tijdens het leven niet krijgen wat ons wordt toegewenst als we dood zijn. En daarover heb ik een eh, lied gemaakt wat ik tot slot voor u wil zingen. Maar voor ik dat doe, heb ik nog even een gewone opmerkingen, mededelingen eigenlijk meer. Als u nu straks na afloop mensen ziet die als een idioot hun jas pakken... en als een gek er vandoor moet u niet denken... nou, die vonden er geen reet aan. Dan moet u denken, die hebben een oppas. Ja. Harry Jekkers, eh, we gaan eh, nog genieten van Wet, Wet, Wet. Ik heb zojuist al een nummer gedraaid. We gaan eh, nu genieten van Love is All Around. Hun speciale uitvoering daarvan. give mine to you I need someone beside me In everything Love is all around. Dat geldt hier ook in de studio. Want ik heb een eh, liefdevolle collega naast me staan. Die gaat straks voor me overnemen. Die is niet om 12 uur toch, al? Ja, 12 uur pas, ja. En dan, ja, eh, en dan gaat het weer... Uh, jij, jij hebt pas vergunning vanaf 12 uur. 12 uur tot 2 uur. En langer, mag ik niet. Ook? Oh. Ja. Oh, is dat ook nog zo? Ja, ja zeker. Heb je, maar dan kun je toch een, een soort uh, certificaat voor aanvragen dat het wel mag? Oh, dat wist ik niet. Heb jij dat? Dan moet je een formulier invullen. Oh, ja, ja, van 9 tot 12 mag jij, hè? Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja maar dat is wel eh, onder curatele staat dan. Hè? Dat kan ik, ik me moet, voorstellen. <laughs> ik, moet alles, ik moet alles van tevoren moet ik opgeven. Ja, ja, ja, Dus ik heb mezelf opgegeven. Ja. En mijn familie ook. En zo. Oh. Dus ja, zijn die erfenis al dat is, niet, dat is niet zo best. Dat zijn de erfenis al wat verdelen. je erfenis zeker, of niet? <laughs> ja, ja, ja. ja. Okay. ja, Nou heb ik niet veel. Dus, uh, nou, nou ben je ook klaar. Ik moet ze helaas teleurstellen. Dus, nou, dus uh, ik heb wel, weet je wat ik wel heb? Nou. Een, een, een, een Kia, ja, een Kia, Kia Seat. Een wie? Een Kia Ceed. Dat is een auto. Oh, dat is een auto. <laughs> Ja, daar zijn ze allemaal gek op. Is lekker, dat zo? Ja, zo'n lekker autootje, joh. Ja? Ja, heb je wel eens geproefd, Kia nee, nee, <laughs> moet, je, moet, je een proefrit, in maken. Echt leuk, hoor. Er zit een turbomotor in. Je wordt... Ah, en wat is nou weer een turbo? En dan scheer je over de weg. Oh? Ja, dan hoef je hier eigenlijk ook niet meer te scheren. Oh, nou, dat is lekker handig. <laughs> Muziek. Lionel Richie. rustig hoor. Niet zo hard stampen op die zolder. Dan komt de, de, de, de plafond beneden. Komt naar beneden. krijg allemaal telefoontjes van mensen. Zo, ja, wat voor domme duif ben jij met de dancing on the ceiling? Wij hebben helemaal geen zolder. Ja, dan kan je ook niet dansen op zolder natuurlijk. Maar dan kan je het wel in je slaapkamertje doen. Van eh, een van die kinderkamers of zo. Als je die ook niet hebt. Gewoon in je eigen slaapkamer. Dan schuif je je bed een klein beetje opzij. Als het niet lukken wil, ga je gewoon op je bed dansen. Dus dat veert ook nog een beetje mee. He? Als je een eh, DQP-matras eh, hebt of een Emma-matras... dat scheelt allemaal, dan veer je vanzelf omhoog. Nou, alle flauwe kul op een stokkie. Somewhere Over the Rainbow. Dat is een hele mooie uitvoering eh, tussen Ray Charles. even kijken wie die andere meneer is. Of mevrouw, even kijken hoor. Oh, Johnny Matthews. Ook een goede zanger trouwens, hè? Een hele speciale uitvoering. Gaat ervan genieten zit maar even achterover en geniet. Of niet? Somewhere over the rainbow Way up high There's a land I heard of once in a lullaby. Somewhere over the rainbow, skies of blue, and the dream dare to dream really do come true. Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind troubles melt like lemon drops way above the chimney tops. That's where. with a rainbow. Why then, oh why can't I? Gewoon omdat hij van achteren Charles heet. Ray Charles. Ik heet ook Charles. Hans staat tegen me te fluisteren. Luister. Oh, oh, oh Hans die gaat vliegen. Oh, die ziet ze vliegen. Oh. <laughs> Eh, nou, eh, straks eh, om 12 uur luisteraar dus mijn collega Hans Wassenaar. Het is maar dat u het even weet, hè. Dit is meneer Barry Manilow. You're much too good to be true. Je bent gewoon te mooi om waar te zijn maar dat u het weet, luisteraars. We hebben nog zeven minuten voor nieuws en reclame. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. off of you Pardon the way that I stare There's nothing else to compare The sight of you leaves me weak There are no words left to speak But if you feel like I feel Please let me know that it's real You're just too good to be true can't take my eyes off of you dat, dat klinkt zo verwaand. You're much too good to be too, maar ik meen het al, Hans. Je bent gewoon te goed voor deze wereld, jongen. Dat, dat, wist je nog niet. Maar dat, eh, dat deel ik jou bij deze graag mee, Hans. Je bent eh, te goed voor deze wereld. You're much too good to Je hoort het toch, dat die man het zingt. Doet hij speciaal voor jou. Luisteraars, ik ga het afronden. Eh, ik heb nog maar, nou, ik heb nog maar zo'n uh, ruim 3 minuten 47 seconden. Ik ga het even volhullen tot 3 minuten 4 seconden... want dat is de eh, duur van het volgende plaatje. En wat is het volgende plaatje? Eh, dat is nou, eh, iemand die met de rambo bites aan de gang gaat. Uh, en dat doet op een zoete manier. De suite met papa Rambo, Rambo. Hey papa Joe, coconut. Papa Joe, hey papa Joe. Ik neem afscheid van u. Dank u voor het luisteren naar Duifzaag de Week door... Klinkt afgezaagd, maar ik ga ermee stoppen. Eh, ik hoop dat u een hele fijne week hebt. Tweede helft van de week. Ik hoop dat u volgende week weer naar me luistert. Dinsdagavond eh, tussen app vanaf 10 uur tot middernacht. Dag allemaal en geniet met Hans.